Maarten Stultjes met het NWS Journaal. Bij een brand in een hotel in de Pakistanse stad Karachi zijn zeker elf mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond, melden lokale media. De brand ontstond op de zesde verdieping en was volgens de burgemeester na vier uur onder controle. Reddingswerkers wisten met een kraan zeker 100 mensen uit het brandende hotel te redden. Volgens het ziekenhuis worden zo'n 70 mensen behandeld voor het inademen van rook, van wie 30 in kritieke toestand verkeren. De Italiaanse premier Renzi biedt vandaag zijn ontslag aan. Zo'n 60% van de Italianen heeft in een referendum nee gezegd tegen zijn plannen om de grondwet te wijzigen. Renzi had zijn politieke lot aan het referendum verbonden. De president van Italië moet nu beslissen of er dit voorjaar verkiezingen komen... of dat een tijdelijk zakenkabinet het landsbestuur langer waarneemt. En de premier van Nieuw-Zeeland, John Key, stapt ook onverwacht op. Hij dient morgen zijn ontslag in na acht jaar premier te zijn geweest. Key noemde familieredenen als aanleiding voor zijn vertrek. Zijn vrouw heeft hem gevraagd om te stoppen. Op 12 december komt de National Party bijeen om een nieuwe partijleider en premier te kiezen. De Amerikaanse overheid geeft geen vergunning voor de aanleg van een oliepijpleiding door het Standing Rock Reservaat in de Amerikaanse staat North Dakota. Indianen en milieuactivisten hebben maanden tegen de aanleg geprotesteerd. De indianen zien de pijpleiding als een bedreiging voor hun waterbronnen en een ontheiliging van de plekken waar hun voorouders begraven zijn. Er wordt nu een alternatieve route gezocht voor het laatste stuk van de leiding. Het weer. Vandaag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Alleen in het noorden kan het nog wat mistig zijn. Het blijft wel koud met maxima tussen de 0 en 4 graden. Vanavond vriest het weer flink tot min 8 in het noordoosten.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 We're when you feel you've had enough and you wasted all your love. your time, girl, just leave it to me and hold on to love. I feel you getting closer every beat. Take your time, girl Take your time, girl. talking, talking about a girl, about a girl with my name. Saying that I heard you, but I still don't get it. You didn't love me, no, not really. Wait, I could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. shame. You said I was good, so I poured it down, so I poured it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you shouldn't say it, but my heart don't. taste her on my tongue.